uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wil weten waarom een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag vanmiddag werd beëindigd, terwijl betogers tegen racisme volgens hem niet worden aangepakt. Daarmee doelt hij op de verschillende demonstraties van de afgelopen tijd na aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De demonstratie tegen de coronamaatregelen vandaag op het Malieveld in Den Haag was aanvankelijk verboden, maar werd vanmiddag toch toegestaan. De politie pakte uiteindelijk tientallen mensen op die na de demonstratie weigerde te vertrekken. Wilders kondigt op Twitter mondelinge vragen aan voor de minister van Binnenlandse Zaken of die van Justitie. Morgen vertrekt vanaf Schiphol een toestel naar Marokko met 150 Marokkanen die sinds de uitbraak van de corona-epidemie vastzaten in Nederland. Marokko heeft een versoepeling van coronamaatregelen aangekondigd. Cafés, restaurants en sportclubs mogen weer open, op halve kracht. Alleen in een aantal provincies dat nog met veel besmettingen kampt, wordt die versoepeling uitgesteld. Treinverkeer en de binnenlandse vluchten worden ook weer opgestart. Moskeeën die zijn gesloten sinds de lockdown op 20 maart werd afgekondigd blijven nog wel dicht. En de scholen gaan pas in september weer open. Marokko heeft 9957 coronabesmettingen geregistreerd en 213 mensen zijn voor zover bekend aan de gevolgen van corona overleden. Sigrid Kaag stelt zich kandidaat om lijsttrekker te worden van D66. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat ze premier wil worden en Nederland uit de crisis wil helpen. Het is nog niet duidelijk of ook de huidige fractievoorzitter van D66, Rob Jette, zich kandidaat stelt.